uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft de Russen nog eens laten weten... dat computeraanvallen op internationale organisaties in Nederland ontoelaatbaar zijn. Ze werd vandaag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken... omdat Nederland de Russen beschuldigt van een poging... om computers van de OPCW in Den Haag te hacken. De ambassadeur wilde niet ingaan op mogelijke tegenmaatregelen... die de Russen nu nemen... Of het bijvoorbeeld consequenties heeft voor het onderzoek naar de MH17-ramp... is volgens haar niet besproken. De chauffeur van de verongelukte limousine in de Amerikaanse staat New York... had niet het juiste rijbewijs. En de limousine was een maand geleden niet door de keuring gekomen. Dat heeft de gouverneur van New York laten weten. Bij het ongeluk kwamen 20 mensen om, de 18 inzittenden van de limo en twee voetgangers. De wagen ging afgelopen weekend door rood op een T-splitsing... reed met hoge snelheid van een heuvel... en botste op voetgangers en een geparkeerde auto. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Zo'n 500 nabestaanden en andere direct betrokkenen... hebben in een theater in Os de vier kinderen herdacht... die omkwamen in een elektrische bolderkar op een spoorwegovergang. In de zaal werd een regenboog van glowsticks gemaakt... en werden liederen gezongen. Honderden anderen volgden de bijeenkomst op een groot beeldscherm in een voetbalstadion in Os. Na bijna een halve eeuw heeft Museum Rotterdam een gestolen schilderij weer terug. Het portret van Maurits van Oranje werd in 1607 geschilderd door Michiel Jans van Mierenveld. In 1970 werd het uit Museum Rotterdam gestolen... en afgelopen voorjaar dook het op bij een veilinghuis in Middelburg. Een kunstkenner tipte het museum daarover. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden aan zee en 4 graden in het binnenland. Plaatselijk is er kans op een mistbank. Morgen droog en veel zon. Het wordt dan tussen de 18 en 22 graden.